met het NOS Journaal. In Nijmegen is een stadsbus tegen twee huizen gereden. De chauffeur is daarbij om het leven gekomen en de zes passagiers zijn gewond geraakt, drie van hen ernstig. De bus reed in een bocht rechtdoor. Mogelijk was de buschauffeur onwel geworden. De schade aan de rijtjeswoningen is aanzienlijk. De bewoners zaten achter in de tuin. Zij konden vannacht niet meer thuis slapen. De liberaal Komorowski wordt de nieuwe president van Polen. Hij versloeg de conservatief Kaczynski met een paar procent verschil. Na het bekend worden van de exit polls feliciteerde Kaczynski zijn tegenstander al direct met de overwinning. Bronislav Komorowski is waarnemend president sinds Lech Kaczynski, de tweelingbroer van Jaroslav, in april omkwam bij een vliegtuigongeluk in Rusland. De Amerikaanse narcotica-brigade heeft in Ecuador een duikboot ontdekt... die door een drugsbende was ontworpen om cocaïne te smokkelen. De boot is gebouwd in het oerwoud en is ruim 30 meter lang. Hij lag in een rivier. De onderzeeër kan oceanen oversteken en zo over de hele wereld drugs afleveren. Drugsbestrijders maken zich ernstige zorgen nu drugsbenders in Zuid-Amerika over de modernste technologie blijken te beschikken. De A67 is weer helemaal open. De weg werd vrijdag afgesloten vanwege de grote natuurbrand op de Strabrechtse Heide bij Eindhoven. Tot vannacht was nog één rijstrook dicht. Op basis van warmtebeelden die gistermiddag van de brand zijn gemaakt... denkt de brandweer het bluswerk in de loop van vandaag te kunnen afronden. Door de brand is 150 tot 200 hectare natuurgebied verloren gegaan. Ondanks de uitschakeling op het WK met 4-0 door Duitsland is het Argentijns voetbalelftal bij terugkeer enthousiast ontvangen. Langs de snelweg en bij het hoofdkwartier van de voetbalbond werden de spelers toegejuicht en waren spandoeken met de oproep aan Maradona om bondscoach te blijven. De Braziliaanse bondscoach Dunga en zijn staf zijn zoals verwacht ontslagen na de uitschakeling door Oranje in de kwartfinale.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 bei dir ist gut an Leben, ein Glück im Überfluss, der will willenlos ergeben, find ich meine Trost. Bin vor Freude außer mir langsam mit dir unterging. Kopflos, sorglos, schwerelos in dir verlieren. Denk mich zu mit Zärtlichkeiten, nimm mit dem Sturm, die Nacht ist kurz.